Kijk voor meer nieuws en actuele berichten op langstraatmedia.nl. Dit was het NOS Journaal. Goedenavond. De verrassing is compleet. Alles kan. Alles mag. En niets moet. Zo, lekker. We zijn begonnen. Maarten Kooslever, ja, ja. En eh, Mark van Oek, die hoorde je. En Bob Schellet. Funky. Langstraat FM. Hot, hot spot. Yes. Yes. En zo klonk het precies tien jaar geleden op de regionale omroep Brabant. De eerste Funk Night. En dat vieren we hier bij Langstraat FM vandaag. Tot 7 uur vanavond. Bij de funky. De eerste plaat is hetzelfde als die van toen, de Death Band en Hotspot. Dit is Langs ADWM. Funk Night. Dashband en Hotspot. De eerste van deze uitzending van Langs Harderwijk Funk Night. Aflevering 125 op deze 20 juni 2020. En we vieren dat Funk Night 10 jaar bestaat. En dit is een souvenir van Sky. First time around. en Break Your Body Down. En hier zijn de Jacksons en Body. Komt van hun LP Victory 1984. En dan hou je een souvenir van Dayton, The Sound of Music. Komt uit 1983. ZFM van Night, de Jacksons en Buddy uit 1984. Vanaf de LP Victory, 10 voor half 7, 10 voor half 6 liever. Zover zijn we nog niet. <laughs> Dit is 10 jaar Funk Night hier bij Langs ZFM Funk Night. En deze souvenir hebben we al vaker gedraaid hier in die 10 jaar. Hier is Dayton. Sounds of Music, souvenir 1983. Hierbij 10 jaar Funk Night. Langs hadden Funk Night. Wat gaan we allemaal nog draaien? Gift of Dreams, The Pointer Sisters, General Kane, Rick James, Bootsy Collins, Kenobi Argento, Private Eye. In het tweede uur hoor je Nile Rogers, Lala, Fonzie Thornton, Tamara en The Scene. Confunction, Deodato, Richard John Smith, Vitamin Z, Grandmaster Flash en Michael Smith. Verder hebben we dan ook nog Booker, Newberry the First, Roy Ayers met een heerlijk werkje en Air Force. Langs staat er een Funk Night, 3 voor half 6. En dit is de maxi van Sherilyn's If You Were Mine. dat hoorde je een Funkin' Shines uit de playlist. En hier, hier is iets aan de hand. Op 8 juni overleed Bonnie Pointer van de Pointer Sisters. Hier nog te horen dus met de Pointer Sisters op 69-jarige leeftijd. Doodsoorzaak was een hartstilstand. Verder is er eigenlijk niet veel over bekend. Dit komt uit 1985, Bodies and Souls. said. Dit is Langs FM Funk Night. En dit, dit is een souvenir van Rick James. Je hoort de lange maxi-uitvoering van Super Freak. Komt uit 1981. Daarna hoor je Bootsy Collins. We gaan even naar de reclame en na reclame nieuws, zowel nationaal, internationaal als regionaal. En daarna hoor je deel 2 van aflevering 135 van Funk Nights.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 Samen staan we sterker. Met Samenloop voor Hoop doe je er iets aan. 24 uur wandelen voor wetenschappelijk kankeronderzoek. Kijk wat jij kunt doen op samenloopvoorhoop.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen komen we steeds dichterbij. Beerman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht? Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs. Dat klinkt goed. Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten. Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk? Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl Daar gaat het. Uw duur betaald reclamebudget hupsakee de kattenbak in. Radio- en tv-reclame is helemaal niet duur. En de manier om uw bedrijf in de etalage te zetten voor een groot publiek in heel de Langstraat. Kijk eens op www.langstraatmedia.nl. Als u tenminste niet bang bent voor meer naamsbekendheid en omzet. Jacques Klein Bouwmaterialen in Kaatsheuvel. Voor alle bouwmaterialen, bestrating, tegels en sanitair. Verbaas u in onze showroom of bezoek de bouwpartnershop met gereedschappen en bouwmaterialen. Voor de professionele bouwer en serieuze doe-het-zelver, kijk op bpgjaclein.nl. Voor iedereen die het beter wil. Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws. Dit is Jarko Muurs met het Radio Nieuws. De gemeente Den Haag heeft per ongeluk bijna 300.000 euro aan coronasteun te veel uitbetaald. In het kader van de TOZO, de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, hebben in totaal 192 ondernemers tweemaal een uitkering gekregen. De fout werd ontdekt toen een van de ontvangers aan de bel trok. Ondernemers die een dubbele uitkering hebben ontvangen, wordt gevraagd het teveel uitgekeerde bedrag terug te storten. Den Haag heeft tot nu toe voor 40 miljoen euro aan TOZO-steun uitgekeerd. Het aantal coronapatiënten op de Nederlandse intensive care afdelingen is vandaag blijven staan op 57. Het aantal niet-coronapatiënten op de IC's is met 10 gestegen naar 602. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding is dat een teken dat de reguliere zorg verder aantrekt. Normaal gesproken liggen er rond de 900 reguliere patiënten op de IC's. In Luxemburg zullen de komende weken alle inwoners getest worden op corona. En ook de mensen die dagelijks voor hun werk het land binnenkomen, zullen voor een test worden uitgenodigd. De autoriteiten willen hiermee een tweede besmettingsgolf tegengaan en voorkomen dat het land opnieuw op slot moet. Luxemburg telt 600.000 inwoners en 300.000 forensen uit het buitenland. Per dag kunnen er 20.000 mensen worden getest. En tijdens een vlucht van Kiev naar Toronto zijn tientallen puppies gestikt. De diertjes zaten met honderden opeengepakt in het ruim van een Boeing van Ukraine International Airlines. Na de landing in Canada bleken veel jonge hondjes uitgedroogd en ziek. Volgens ooggetuigen werden de dieren onder erbarmelijke omstandigheden vervoerd. Om een aantal kooien zat plastic gewikkeld. Het weer. De bewolking trekt weg en vannacht daalt de temperatuur naar rond de 13 graden. Morgen eerst zonnig en later kans op lichte regen. Het wordt 21 tot 25 graden. En tot zover het radio nieuws. Dit is het Langstraatnieuws. Een loslopende Turkse herde zorgde in de nacht van vrijdag 19 juni voor gevaarlijke situaties. Op de Midden-Brabantweg, de hoogte van Waalwijk. De automobilisten moesten bij het zien van de hond in de remmen is een wonder dat er geen ongelukken zijn gebeurd. Uiteindelijk is de hond op de Taxandriaweg West door de agenten gevangen. Het dier is nu op het dierenasiel, waar hij wacht tot zijn baasje zich bij de politie heeft gemeld. RKC Waalwijk heeft zich verzekerd van de diensten van de 24-jarige F. Morvidis. De aanvaller komt over van Almere City FC en gaat in het Mandenmakersstadion aan de slag omdat hij een handtekening heeft gezet onder een contract tot medio 2022. De transfer van James is een eerste zomeraanwinst van 2020 voor RKC. Volgens de algemeen directeur Frank van Mosselveld past de aanvaller met zijn speelstijl en creativiteit bij RKC Waalwijk. Met onder andere zijn doelgerichtheid, creativiteit en snelheid heeft hij de afgelopen seizoenen bij Almere City laten zien over veel potentie te beschikken. Zijn debuut maakte hij voor het Griekse eredivisionist AE Larissa, waarna hij in 2017 bij Almere City onder contract kwam. Hij komt uit Griekenland en is grotendeels in Nederland opgegroeid. En vandaag is de nieuwe attractie Max en Moritz in de Efteling van start gegaan. De attractie is speciaal voor families met kinderen vanaf 1 meter groot. Deze zogenaamde Powered Coaster is volgens het park een mooie toevoeging op het attractieaanbod van Efteling. De algemeen directeur Fons Jurgens zegt: Het is een hele eigen tijdse en echte Efteling-attractie geworden. Gebaseerd op het Duitse beeldgedicht over de qua jongens Max en Moritz. Het hele gebied is slechts tien maanden onder handen genomen en nu gethematiseerd, zo zegt de leiding van de Efteling. In Kaatsheuvel is het Mantelmetscafé. Voor veel mensen is een vraag die gelijk opkomt: wat is dit eigenlijk? We hebben inmiddels al wel eh, behoorlijk wat, eh, wat aanloop gehad. Eh, we hebben natuurlijk met de coronaperiode nu eventjes ja, toch wel de pech gehad om, om de deur dicht te moeten doen. Maar voorheen waren we eigenlijk best goed bezig met ehm, ja, mensen die op de koffie komen, die gewoon vaak alleen thuis zitten en die behoefte hebben aan een praatje en die gezellig elkaar ontmoeten in het, in het café. En ehm, wij hebben dus tot aan februari hebben we behoorlijk wat activiteiten georganiseerd. Zoals een keer een zanger, een keer een lunch, een, een ja, warm eten, eh, van alles. Dus om, om gewoon samen te zijn en om de mensen iets te bieden dat ze samen kunnen kletsen en ook gelijk een activiteit kunnen doen bij ons. Het Mantel Match Café is nu op zoek naar sponsors voor de Duofiets. Kijk voor meer nieuws en actuele berichten op langstraatmedia.nl. Info en gids. Langstraat FM. goeie. Funk Night. Let's go out tonight. Uit 1985. Langstraat FM Funk Night is zit Aflevering 135 bij Langstraat FM dan. Op deze 20 juni 2020. En hier is om het te vieren Lala. It's time to get paid. feel the bij en Funk Night. En bij Funk Night in het algemeen natuurlijk. 10 jaar Funk Night, aflevering 321 is dit. Wow, <laughs> even een tempoverschilletje. Confunction was dat. En Take It to the Max hier bij Langs Radewem. Funk Night. Al bij Funk Night. Aflevering 321 in totaal. Omroep Brabant, lokaal omroep Goorlen, Lok Radio. En hier bij Langs M zit Langs M Funk Night. Deodato. En Never New Love. Rauwe Richard John Smith. Vitamin Z. Grandmaster Flash. Michael Love Smith enzovoorts. uit de playlist. Dat was Richard John Smith. Twee en een halve over half zeven. Tot zeven uur laat je naar langs hadden we een Funk Night aflevering 135. Of Funk Night, 10 jaar Funk Night aflevering 321. Kun je het nog uit elkaar houden? Ik niet. <laughs> maar goed, als het maar leuk is hè. En na 7 uur is het ook leuk hier. Dan is hier Peter Sterrenburg met Peters Platenparade. Na het nieuws van 7 uur dus. And it is Vitamin Z Hi, Hi Friends by The Funky. Hi, hi friend, what's your story? i been yours, so out your face. Why your critics go. We're out, out, Friends. Een vreemde eend in de bijt hier bij Langstraat en Funk Night. Maar hij klinkt geweldig. Beetje nieuw wave funky, zeg maar. En dit is de wekelijkse dosis vitamine rap. Master Flash, New York, New York. 8 over half 7. A New York, New York, big city of dreams. that everything in New York ain't always what it seems. You might get fooled if you come from out of town, but I'm down by law and I know my way around too much. Too many people, too much. <laughs> too much. Too many people, too much. A castle in the sky, one mile high, built to shelter the rich and greedy. Rows of eyes disguised as windows, looking down on the poor and the needy. Miles of people marching up the avenue, doing what they gotta do just to get by. I'm living in a land of plenty and many, but I'm damn sure poor, and I don't know why. Too much. Too many people, too much. Too much. Too many people, too much. A man's on a ledge, says he's gonna jump. People gather around, said he won't, he's just a chump, cause he lost his job. Then he got robbed, his mortgage is due, and his marriage is through. He says he ain't gonna pay no child support because the bitch left him without a second thought. He got nothing to eat, no shoes on his feet. She even left his clothes out in the street. He keeps hearing noises when he's at home. He always hears voices when he's all alone. His wife took the kids, the car, and the crib. In this man's world, so much for women's live. New York, New York, big city of dreams, but everything in New York ain't all always what it seems. You might get fooled if you come from out of town, but I'm down by law and I know my way around. Down in the village, you might think I'm silly, but you can't tell the women from the men sometimes. They are sugar and spice and everything nice, but when you get them home, ain't no telling what you find. Right next door is a little old man. I seen him eating dog food out of a can. He says, I got to eat when I can't afford meat. I barely can stand on my own two feet. I got a bad habit and I just can't break it. Something's on my mind and I just can't shake it. I need some time and I want some space. I gotta get away from the human race. Too much, too many people, too much. Uh-huh, <laughs> too much. Uh, too many people, too much. saying that a skyscraper, reaching into heaven when over in the ghetto I'm living in hell. Nobody loves me, nobody cares. I dream about a life, but I'm living in a nightmare. Paranoid, get schizo, setbacks, snowbound, bad news, psycho, heart attack, breakdown. If only I could just ten more minutes, I might find the strength to make another day. If I didn't have to get up and do my thing, I would probably sleep my whole life away. I messed up a nice dream, something about ice cream, whipped cream, fruits, and a cherry on top. Now I gotta get up and face the world. Huh, the pressure is on, it ain't never gonna stop. I sure gotta learn to use my mind. I don't wanna be kissing nobody's behind. Just standing on line looking like a jerk. Gotta get off my butt and do a full day's work. I ran into a pothole, got into a car car crash. Should have been thinking to try to fake whiplash. A crowd gathered round, they're calling me fat. Who you looking at with a face like that? New York, New York, big city of dreams. Everything in New York ain't always what it seems. You might get fooled if you come from out of town, but I'm down by lawn. I know my way around. On 42nd Street, looking for some action. Women standing on the corner selling satisfaction. One young punk just leaning on the fence, trying to make a dollar out of 15 cents. Really is a prankster, try to be a gangster. Real big wheel when a gun is in his hand. Just did a stick up, just got picked up. One dead punk killed by the man. New York, New York, big city of dreams. And everything in New York ain't always what it seems. You might get fooled if you come from out of town, but I'm down by law and I know my way around too much. Too many people, too much. <laughs> Too much. Too many people. Too much. Ugh. A baby cries and a mother dies, and the tears fall from the doctor's eyes. Because in this room, on this day, the good Lord has given and taken away. The gift of life really means a lot, and in the ghetto, your life is all you got. So you take to the streets, trying to exist in the trash and slime of a world like this. What you watch on TV tells you what life is supposed to be, but when you look outside, the only thing you see is a poverty-stricken reality, abandoned place races, angry faces, much hate and hunger throughout the races. You say I'm grown and I'm on my own, so why don't everybody just leave me alone? Now you stay at home, talking on the phone, doing 90 miles an hour in the 50 mile zone. Hmm. They never took the time to tell you about sex, so you had to learn about it in the discotheque. Nine months later, the baby is there, and the nigga that did it said, I don't care, you don't have enough money to help feed two, so you have to choose between the baby and you. The sky was crying, raining hell when you put your baby in the garbage pail. Then you kiss the kid and put down the lid. And you tried to forget what you just did. The muffled screams of a dying baby was enough to drive the young mother crazy. So she ran in the rain trying to ease the pain. <laughs> and she drove herself insane. New York, New York, big city. New York, New York, Grandmaster Fresh hier bij Langstraat en food Night. En dit, dit is Michael Love I'm good at it. Hierna nou je Booker Newberry III. And the way you do it. in 1983 is dat. 1982 de jazz en de funk samengebundeld, zeg maar. Vijf voor zeven, hij is al binnen, Peter Sterrenburg. En hij gaat dadelijk na 7 uur aan de slag. Het Peters Platenparade, we gaan genieten tot 9 uur. Dit was uh, eh, 10 jaar Funk Night. In ieder geval de viering daarvan, om het maar eens zo uh, gewijd te gaan zeggen. Bij langs een Funk Night. Tot volgende week. En een fijn weekend. Doei. En bedankt voor het luisteren. Cashflow hier. before But I know now that what I've known can compare To the beauty that I see inside Your love and stays Baby, I don't care, no Where my Lord has sent you from But I'm so glad he sent your love to me Darling, this will be your love that never slows het uw duur